De paus is nu vier dagen in Groot-Brittannië. Een antiterreureenheid arresteerde de vijf nadat er informatie was binnengekomen. De mannen hebben niet de Britse nationaliteit en ze zijn tussen de 26 en 50 jaar. Onduidelijk is wat ze precies van plan waren. Bij huiszoekingen zou nog niets verdacht zijn gevonden. De Rotterdamse korpschef Meiboom krijgt binnen de politie een nieuwe functie. Hij wordt Chief Information Officer. En hij moet de werkwijze van de verschillende korpsen op elkaar afstemmen. En ook moet hij de technologie voor informatie en communicatie bij de politie stroomlijnen. Meiboom werkt tot 1 oktober in Rotterdam. Hij vertrekt daar omdat hij veel kritiek kreeg na de strandrellen in Hoek van Holland. Meiboom diende zelfs zijn ontslag in. De vrouw die drie jaar geleden in de bijenkorf haar kindje van vier hoog naar beneden gooide... krijgt geen straf en ook geen tbs, hoewel dat wel geëist was. Het gerechtshof vindt dat ze niet hoeft te worden behandeld... omdat ze toen een eenmalige paranoïde psychose had. Het dochtertje van anderhalf overleefde de val niet. De moeder sprong het kind achterna, omdat ze zelfmoord wilde plegen... maar zij overleefde het wel. Een jongetje van elf blijkt achter het bompakketje te zitten dat woensdagavond in Zaandam veel commotie veroorzaakte. 60 mensen werden geëvacueerd en het duurde uren voordat de explosieve opruimingsdienst ontdekte dat het om een nepbom ging. De politie kwam op het spoor van de jongen via getuigenverklaringen. De elfjarige jongen zei dat hij de nepbom had neergelegd omdat hij werd gepest. Hij is te jong om te worden vervolgd, maar de politie gaat misschien nog wel proberen om de kosten van de operatie op zijn ouders te verhalen.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 Ik draai nog even de beste hits voor, eh, van Europa voor je. En dan is zover, kan je weekend beginnen. Aflevering 37, dit trouwens alweer van het 20ste jaar van Euro Breakdown. 17 september 2010 is de dag van vandaag. 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat is een beetje de samenstelling van de lijst je vast helpen. Zijn verdwenen B.O.B. met Airplanes na 13 weken. 14 weken en Ricky Glacia's Pitbull, I Like It. Shakira met Waka Waka na 18. En vorige week het langs genoteerd. Deze week eruit My Baby Left Me van Rocks. Ricky L. Born Again, 11 plaatsen. Daarmee de snelste stijger. Ina Amazing met 14 de snelste daler. En Kay Perry met California Girls, 18 weken lang alweer genoteerd in de lijst van Europa. 17 september is ook een dag van de tv-uitzendingen. Namelijk de allereerste aflevering van Pipo de Clown verschijnt op de Nederlandse televisie. 17 september 1958. 17 september 2004, de eerste uitzending van Koefnoen verschijnt op de Nederlandse televisie. En een jaar later, voor de 25 e keer, wordt Cuba wereldkampioen honkbal.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 Van 21 gaan ze omhoog naar nummer 16. Daarvoor hoorde je het eh, broekje van de Euro Breakdown, Tim Burke. Afgelopen 8 september werd deze man pas 21 jaar. Deze zweet geboren in Stockholm. En zijn single Bromance hoorde je zes weken lang in de lijst van 22 omhoog naar nummer 18. Zometeen heb ik voor jou een stukje shownieuws. Iets over John Mayer, Moon 5 en ook Lady Gaga is weer eens in het nieuws. like I told you. I never take it all for granted. Oh, sunrise will do better to air you. Sunrise will. I never saw it coming and I know die ook een hit te danken heeft aan eh, een commercial. De plaat die in 2007 al uitkwam en nu pas een hit wordt. Tom Helson, Sun in a Rise. Drie weken lang in de lijst van Europa van 23 omhoog naar 15. We beginnen het nu meteen met hot nieuws over John Mayer. Want John Mayer die is namelijk gestopt met twitteren. De 32-jarige zanger is van eh, plan zijn fans voortaan op de hoogte te houden via zijn webblog. Wat gebeurt er als ik deze knop indruk? Waren zijn laatste woorden op de microblog Pop. Maar je noemde Twitter eerder al dom en suf. Kijk een man waar je mee kan praten, zeg ik dan. De laatste paar weken speel ik elke nacht met de gedachte om mijn Twitter-account op te heffen, zei hij in april al. En maandag voegde hij eindelijk daarbij het woord. De zanger verliest daarmee in één keer 3,7 miljoen volgers. Amerikaanse band eh, Maroon 5. Die gaat ook toeren. Volgend jaar door geheel Europa. En raad het of niet, ze komen ook naar Nederland toe. De heren geven op maandag 28 eh, februari een concert in Amsterdam. maak concertorganisator eh, Mojo dinsdag bekend. Maroon 5 trekt door Europa in het kader van het nieuwe album Hands All Over. De plaat is het derde studioalbum van de vijf Amerikanen. Het schijfje ligt vanaf vandaag in de winkels. En de eerste single Misery levert Maroon 5 ook in Nederland alweer een top 10 hit op. De voorverkoop die is trouwens ook eh, vandaag gestart, dus wil je er een? Dan moet je even kijken op pptickets, pepetickets.nl. Nou, daar kan je vanaf dit moment kaarten bestellen voor Maroon 5. Lady Gaga is weer eens de grote winnaar geworden. En deze keer van de MTV Video Music Awards. De zangeres die kreeg zondag in Los Angeles maar liefst 8 eh, beeldjes uitgereikt. In totaal werden er 16 prijzen uitgereikt, dus de helft ging met Lady Gaga mee. Gaga kreeg de prijs onder meer voor beste videoclip, beste montage, beste videoclip van een vrouwelijke artiest. De zangeres kwam een van haar prijzen zelfs ophalen guld in een vleesjurk, inclusief vleestasje. En het was nog maar een van de drie eh, extra vagante outfits die Gaga die avond droeg oud Cher reikte de prijs uit voor beste videoclip aan de zangeres en vermeldde daarbij dat ze alle wenkbrauwen deed fronsen toen Lady Gaga nog Baby Gaga was. Zelfs toen was ze dus al goed bezig met muziek. De zangeres die bedankt in bijzonder ook nog even de homoseksuelen voor het eindeloze aantal remakes van de videoclip Bad Romance. Hoewel de zangeres 13 keer genomineerd was, heeft Gaga met de 8 awards geen record gebroken. Peter Gabriel die nam in 1987 10 prijzen mee naar huis voor zijn videoclip eh, Sledgehammer. En ook de groep AH kreeg in 1986 8 awards. En dat was natuurlijk voor de clip van Take On Me. Dat dus eh, afgelopen zondag bij de MTV Video Music Awards. Wij gaan verder met de lijst van Europa. We doen dat met een, een eh, groepje mensen. Wat zich Charis noemen. En een beetje hulp krijgt geloof ik van, uh, van Usher ook. Voor deze single Paramite. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. Ze gaan van 16 naar die 14e plek toe. till the very end. There'll never be another love for sure. I as I shall be, let we go. Stones, heavy like the love you've shown, solid as the ground we've known, and I just wanna carry on.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 Geeft ons zo rond half vijf even de tijd om achterom te kijken wat er allemaal gebeurd is in de lijst. Maroon 5, Misery, acht weken in de lijst. De eerste blijven van vandaag op nummer 20. Hurt, Better Than Love, zak van 17 naar 19 in de negende week. Tim Burke, Bromance, staat zes weken in de lijst, gaat van 22 naar 18. Joshua Raiden, I Will Rather Be With You, staat 9 weken in de lijst. Zak van 15 naar 17. Livehouse ging all-in vandaag. Uh, eh, 5 weken in de lijst, van 21 omhoog naar 16. Tom Helsen, Sun and Arise, nu 3 weken in de lijst. Van 23 al omhoog naar nummer 15. Charisse Pyramide staat 7 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 14. Elise Doolittle hoorde je ook hier. Pack Up, 5 weken in de lijst. Van 19 omhoog naar 13. Brandon Flowers, Crossfire, nu 6 weken in de lijst. Van 18 omhoog naar 12. De nummer 11 deze week in handen van Mark Ronson. Bang Bang Bang staat 11 weken in de lijst, zak van 9 naar nummertje 11. Op de tiende plek is er dan weer winst en wel voor La Fuenta en het Rosenberg trio. In hun zesde week gaat Gitara van 14 omhoog naar nummer 10. Berg trio, Guitara dat maakt het alweer eh, drie minuten over half vijf. Dat betekent dat we wel drie minuten te laat zijn, maar ja, dat is toch weer een beetje de professionaliteit van dit programma. ZFM, Westkust, weerbericht. Tijd voor het eh, Westkust weerbericht natuurlijk. Vandaag lijkt het weerbeeld weer sterk op dat van gisteren. zon schijnt geregeld, maar er vallen ook wel wat buien. Noordwestelijke wind waait aan zeekrachtig. Temperatuur die blijft steken op een hele magere 15 graadjes. Vanavond en de komende nacht hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan nog altijd wel een buitje komen en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen verandert er opnieuw weinig aan dit beeld. De zon schijnt geregeld, maar er valt ook zo nu en dan een bui. De noordwestenwind die waait overwegend matig. De temperatuur die wordt opnieuw niet hoger dan een graadje of 15. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Nog altijd is er een buienkans en het koelt af naar een graad of 9. Wind waait dan uit het west tot zuidwesten overwegend matig van kracht. Zondag heeft de bewolking weer de overhand en valt de regen. Wind waait uit het eh, zuidwesten. Temperatuur stijgt in de middag naar een maxima van 16 graden. En dan laten we als het goed is het slechte weer een klein beetje achter ons. Volgens de weergeleren wordt het namelijk vanaf dinsdag weer een beetje nazomeren met een graadje of 23. Het ritme van Zandvoort. van Dam. Vorig uur gingen we al even terug naar het uh, zomerse WK met Kneen en de Waving Flag. Ja, deze call hoort er dan toch ook wel bij. Papa finding out love's unreliable. I'm giving all I got to make you stay, or am I just a roadblock in your way? shooting star out on the boulevard. Something like a sunset. Oh, yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like, whoa. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you moved on. And I'm hung up in suspense because you're bringing me in and then you're kicking me out again. It's like a hurricane speed train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I got to know. Can I keep up with her pace? get into gear when I see that face. You can take up all my time, cause you're the only one that can make a storm cloud break. Pulling out the sun, and I can get caught in the rain. Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. just say your will be just fine? Would you say your will be just fine? She's got a love like whoa. Girl's got a love like whoa. De nummer 7 van deze week in handen van The Ready Set. Love Like Wow. Acht weken lang staan ze nu al in de lijst van Europa. Vorige week nog op 4, deze week leveren ze drie plekken in, dus naar 7. En vorige week op 7, deze week op 9. Jolande Be Cool en Dickup. We Now Speak Americano. Acht weken lang in de lijst van Europa. Je zit er inderdaad eentje tussen. En wel op de achtste plek zak het van 6 naar 8 in de 12e week. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. tijd om de top 5 in te gaan. Dat doen we met een plaat die eh, zes weken geleden binnenkwam in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 31 stond. En deze week dus naar de vijfde plek toe gaat. En Bumpy Ride, zo heet inderdaad de single. En die is van Mohammed. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. dame die met California Girls alweer 18 weken lang in de lijst staat. Met deze doet ze het iets korter, 7 weken in totaal, 10 Age Dream. Ze halveert wel de plek namelijk, vorige week op 8, deze week naar 4 toe. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Al dus Traffy McCoy.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 9 weken lang in de lijst. Hij blijft staan op nummer 3. Ja, dan hebben we dus nog één stijger en één zitten blijven. De nummer 1 van eh, vorige week moet dus wat inleveren vandaag. Ze hebben één, eh, één dagje, ja één weekje bovenaan gestaan. Sia, clap your hands. 9 weken lang in de lijst. Vorige week ging zij van 2 naar 1. En deze week gaat zij van 1 naar 2 in de Euro Breakdown. twee van deze week en andere is van Sia, Clap Your Hands. Traffy McCoy, Billionaire op 3. K. Perry, Teenage Dream en Mohammed The Bumpy Ride. De complete top 5. Nou ja, op één plaat na. Wie is deze week dan de beste van Europa? Deze week komt ze al binnen met The Only Girl in the World op nummer 35. En ze pakt nog eens even de nummer 1 positie met DMO. Acht weken in de lijst van 2 naar 1. Rihanna.